Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Portland zijn twee mensen neergeschoten door de grenspolitie... omdat ze zouden hebben geprobeerd agenten aan te rijden. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident doet denken aan de dood van een vrouw woensdag in Minneapolis... die door de immigratiedienst werd doodgeschoten. De burgemeester van Portland zegt dat federale agenten zijn stad onveilig maken. In Groningen, Friesland en Drenthe is code oranje weer van kracht vanwege sneeuwval en harde wind. Daardoor kunnen sneeuwduinen ontstaan. Rijkswaterstaat probeert de wegen begaanbaar te houden. Sommige zorgmedewerkers hebben op hun werk geslapen en het openbaar vervoer rijdt minder. Veel scholen, sportaccommodaties en bibliotheken blijven dicht. In Tilburg is het dak van een groot logistiek bedrijf ingestort, mogelijk door de sneeuw. En woensdag zakte al een deel in. Er ontstond een scheur in de gevel en het gebouw werd ontruimd. Gisteravond volgde een veel groter deel van het dak. Vakbonden maken zich zorgen over de verkoop van chemiebedrijf Sabic in Limburg. Gisteren werd bekend dat de Saoedische eigenaar de petrochemische fabriek aan Duitse investeerders verkoopt voor een half miljard dollar. De bonden zeggen dat ze van niets wisten en vrezen voor de 900 arbeidsplaatsen. Twee jongens uit Venendaal hebben 16.000 euro opgehaald voor Oekraïne... door een nacht in een zelfgemaakte iglo te slapen. De broers Johan van 16 en Jaco van 15 deden dat gisternacht. Uiteindelijk sliepen ze maar weinig. Vanwege een kapotte slaapzak moest Johan tussendoor een half uurtje naar binnen om op te warmen. Het weer. In het noorden geldt code oranje. Daar valt sneeuw en het waait flink. Het is daar rond het vriespunt. Lokaal kan het glad zijn. In het midden en zuiden regen en minder wind bij enkele graden boven nul. Overdag ongeveer hetzelfde. Geleidelijk breidt de sneeuw zich naar het zuiden uit. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 In Groningen, Friesland en Drenthe is code oranje weer van kracht vanwege sneeuwval en harde wind. Daardoor kunnen sneeuwduinen ontstaan met veel overlast tot gevolg. Vakbonden voelen zich overvallen door de verkoop van chemiebedrijf Sabic in Geleen. Gisteren werd bekend dat de Saoedische eigenaar de fabriek verkoopt aan Duitse investeerders. De bonden vrezen voor de 900 arbeidsplaatsen. Het weer. In het noorden sneeuw, in de rest van het land regen... maar de sneeuw breidt zich geleidelijk uit naar het zuiden... en het is 0 tot 4 graden. Dit is ZFM.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 Uh, Cause if you don't, that girl's just gon' go spreading the word. Yeah, girls gon' got you all caught out there. Yeah, yeah. Why you thinking uh -huh. all about you? Why? Why? everything about you, but Come the girls on. are talking, uh -huh. the girls are talking good about the way your brother is hanging too. Oh, when you did it, baby, nobody knew. Because the girls are talking, and the girls are talking. So y'all need to know this, that we'll straight up go to your business. So if you're gonna come, you better come with it. If you ain't swinging, just put your tongue in it. Oh. Some of y'all be killing me, thinking you got powers like Austin, but you're more like Mini-Me. And when you finally get your blood flowing, it be looking like a pinky with a glove on it. Worker don't want the girl to talk, and you don't want your feelings hurt. Cause if you do, that girl, just gonna go spreading the word. Girls on the couch, all uh -huh. out yeah. Why you think that it's all about you?